Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verzet Schiedam maakt als eerste vandaag de zorgpremie voor 2012 bekend. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW 102,50 euro per maand betalen. Dat komt neer op een verhoging op jaarbasis met 36 euro. De andere zorgverzekeraars maken de komende week hun nieuwe premie bekend. Verwacht wordt dat ook bij hen, die op jaarbasis tientallen euro's duurder wordt. Nederlandse automobilisten blijken vaak met drugs op achter het stuur te zitten... Vergeleken met andere Europese landen rijden Nederlanders minder vaak met alcohol op, maar vaker dan gemiddeld met drugs. Het gaat dan vooral om wiet en amfetamines, blijkt het Europees onderzoek. Volgens onderzoekers komen per jaar zo'n 20 mensen in het verkeer om door de combinatie van drugs en drank. Nog een 60 verkeersdoden zijn het gevolg van alleen drugsgebruik. Het Openbaar Ministerie verwacht dat pas vrijdag de eerste resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de explosie op het strand van Rittem. Dat werd gisteravond duidelijk op een bijeenkomst voor bewoners. Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar de sporen die zijn veiliggesteld op het strand van Zeeuwse dorp, waar vrijdag een caisson ontplofte. Het onderzoek is extra moeilijk omdat door eb en vloed veel bewijsmateriaal is weggespoeld. De twee grote FNV-bonden Avacabo en Bondgenoten willen dat een informateur of een verkenner de problemen binnen de vakcentrale gaat onderzoeken. Pas daarna zou een commissie van goede diensten de vertrouwenscrisis kunnen oplossen, vinden de bonden. Dominique Strauss-Kaan heeft de New Yorkse rechter gevraagd om de civiele zaak over verkrachting tegen hem niet in behandeling te nemen. Hij zegt dat hij als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds onschendbaar was. De zaak is aangespannen door het kamermeisje dat Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting. Zij probeert via de civiele zaak schadevergoeding te krijgen. Het weer eerst bewolkt, maar later wat zon, meer zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.